Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Van de kandidaatlijsttrekkers van het CDA is Henk Bleker veruit het meest omstreden. Volgens een peiling van Ipsos Cinevate wil 37% van de CDA-kiezers beslist niet dat hij lijsttrekker wordt. Net als in andere peilingen is CDA-fractieleider van Haarsma Buma de favoriet. Bij Ipsos Cinevate krijgt hij bijna 30% van de huidige en potentiële CDA-kiezers achter zich. De Purmerendse wethouder Mona Keizer en Marcel Wintels delen bij de huidige CDA-kiezers de derde plaats met 11% van de stemmen. In verschillende plaatsen in Nederland vieren fans van Galatasaray dat hun voetbalclub voor de achttiende keer kampioen van Turkije is geworden. De club uit Istanbul had genoeg aan een gelijkspel. Bij aartsrivaal en stadsgenoot Fenerbahce het bleef 0-0. In onder Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Deventer zijn fans van Galatasaray de straat op gegaan en rijden toeterende auto's rond. In Utrecht blokkeerden fans korte tijd een tunnel. Volgens de Utrechtse politie is het op verschillende plaatsen onrustig, maar is het nergens uit de hand gelopen. In Istanbul kan de politie tienduizenden fans nauwelijks in de hand houden. Daarom is er traangas ingezet. De Griekse president Papoulias doet morgen een ultieme poging om de politieke impasse in zijn land te doorbreken. De afgelopen week mislukten drie pogingen om een kabinet te formeren. Papoulias praat morgen met de grote en de kleine partijen. De druk op Griekenland neemt toe. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, zei dat de Grieken hun verplichtingen aan Europa moeten nakomen. Anders kunnen ze misschien beter uit de euro stappen. Ook de Duitse Centrale Bank waarschuwt dat de Grieken zich aan de bezuinigingsafspraken moeten houden. Als de Griekse president er niet in slaagt de partijen tot elkaar te brengen, gaan de Grieken waarschijnlijk volgende maand weer naar de stembus.